Bestuursvoorzitter Dirk Scheringa geeft de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën de schuld van de crisis bij zijn DSB-bank. Scheringa reageert hiermee op de beslissing van de rechtbank van Amsterdam om de DSB-bank onder curatelen te stellen. Toezichthouder de Nederlandse Bank had hier tot twee keer toe omgevraagd, maar het eerste verzoek werd vannacht om één uur door de rechtbank afgewezen, omdat de situatie niet acuut was. Volgens Scheringa hebben de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën dat verzoek naar de pers gelekt. Daarna ontstond een run op de spaartegoeden bij DSB, zegt Scheringa, en werd de situatie onhoudbaar. Volgens de rechtbank zijn de afgelopen nacht tientallen miljoenen euro's opgenomen. De Nederlandse bank heeft inmiddels twee bewindvoerders aangesteld bij DSB. Het ministerie van Financiën zegt in een reactie dat de uitkomst onvermijdelijk was. Volgens het ministerie gaat het om een relatief kleine bank die de problemen over zichzelf heeft afgeroepen. Geert Wilders wil alleen met FNV-voorzitter Jongerius praten, niet met een andere vakbondsfunctionaris. Wilders reageerde op de bekendmaking van de FNV dat er alleen sprake zou zijn van een gesprek over de AOW van een bestuurslid van de vakcentrale met een Kamerlid van de PVV. Jongerius had de indruk gewekt dat er ze persoonlijk met Wilders wilde praten over verzet tegen de AOW-plannen van het kabinet. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Eleanor Ostrom en Oliver Williamson. Dat heeft de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen bekendgemaakt. Eleanor Ostrom is hoogleraar politieke wetenschappen en ze is de eerste vrouw die de Nobelprijs voor Economie krijgt. Volgens de jury krijgt Ostrom de prijs voor haar analyse van economisch bestuur, vooral in het publieke veld. Oliver Williamson wordt geëerd voor zijn analyse van het economisch bestuur, vooral waar het gaat om de grenzen van bedrijven.